uur. Dijkers met het NOS Journaal. In Australië moeten 30.000 mensen hun huis verlaten vanwege hevige natuurbranden. Voor het westen van de staat Victoria is het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Dat betekent dat inwoners in levensgevaar zijn als ze het gebied niet verlaten. Het is er op dit moment zeer heet met temperaturen rond de 45 graden. Door die hitte en droogte woeden er sinds vorige week grote natuurbranden. Een van de branden heeft al zes huizen verwoest en meer dan 200 vierkante kilometer aan grond in as gelegd. Om de extreme personeelstekorten op te lossen moet de overheid ervoor zorgen dat de vraag naar werk afneemt. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een nieuw rapport. Gedacht wordt aan het verminderen van overheidsuitgaven of het verhogen van belastingen. Het aantrekken van arbeidsmigranten helpt volgens het CPB maar tijdelijk. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Het heeft de hoofdofficier van het landelijk parket gezegd in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi... en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Wesky was al geschorst als advocaat. Toen wilde de zaak vorig jaar al voor de rechter brengen... maar toen kwam Wesky's verdediging met allerlei tegenargumenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak begint. NEC is door het dolle heen dat ze in de finale van de KNVB-beker staan. De ploeg uit Nijmegen won na een verlenging van Kambuur met 2-1... en staat daardoor voor het eerst in 24 jaar in een bekerfinale. NEC-trainer Rogier Meijer zegt dat die finale een groot volksfeest gaat worden. Tegen wie NEC het moet opnemen is nog niet duidelijk. Het wordt of Feyenoord of FC Utrecht. Zij spelen donderdag tegen elkaar. Het weer op de meeste plaatsen helder en rond het vriespunt. In het westen zijn er meer wolken en is de graad of 4. Vanochtend is het vrij zonnig.